Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal Kust veel minder schade aangericht dan vooraf werd gedacht. Er zijn geen meldingen van doden en gewonden. Volgens de president zijn er ruim 3000 huizen getroffen door de orkaan. Ook zei hij dat bij meer dan 200.000 mensen de stroom is uitgevallen... maar dat meer dan de helft van hen inmiddels weer stroom heeft. De noodtoestand in de getroffen staten is inmiddels opgeheven. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. Om drie uur is de klok een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. De zomertijd werd in de 20e eeuw bedacht als alternatief... om in de zomer langer gebruik te kunnen maken van het zonlicht. Volgend jaar op 27 maart gaat de zomertijd weer in. Bij de Tempelberg in Jeruzalem komt 24 uur bewaking met videocamera's. De maatregel moet het opgeleide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen verminderen. De onrust begon vorige maand bij de Tempelberg. Sindsdien zijn bij verschillende plaatsen ongeveer 50 Palestijnen en 8 Israëliërs om het leven gekomen bij geweld. Aan de vooravond van de Europese top over de vluchtelingencrisis heeft Slovenië nog een keer benadrukt dat het de stroom asielzoekers niet aan kan. President Pahor zei dat hij wil voorkomen dat asielzoekers vastkomen te zitten als Duitsland en Oostenrijk de grenzen sluiten. Daarom eist hij dat de EU onmiddellijk ingrijpt. En doen ze dat niet, dan neemt Slovenië zelf maatregelen, zei de president. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Op het wereldkampioenschap in Schotland eindigden ze in de kwalificaties verrassend op de achtste plaats. En het was precies genoeg om zich te plaatsen voor Rio. Het weer blijft op de meeste plekken droog en vooral smiddag schijnt de zon. Het wordt een graad of 14. Morgen wolkenvelden met af en toe wat zon en ook dinsdag schijnt de zon geregeld. Na het weekend blijft het ook droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB.